de met het NOS Journaal. De wolf is vrijwel zederland. Het roofdier is vorige week gesignaleerd in de omgeving van Duiven bij Arnhem. Verschillende mensen hebben de wolf gefotografeerd. De foto's zijn bekeken door Duitse wolvendeskundigen... die er vrijwel zeker van zijn dat het om een wolf gaat. Het was al bekend dat in Duitsland vrij dicht bij de Nederlandse grens... enkele roedels wolven leven. Via Wikileaks zijn geheime telefoonnummers op internet te zien van hoogwaardigheidsbekleders. Zo is het nummer van Paleis Noordeinde te lezen. Ook zijn telefoonnummers van onder andere oud-premier Balkenende en oud-minister Bots openbaar gemaakt. Gisteren werd bekend dat meer dan 250.000 diplomatieke berichten van de Amerikaanse overheid ongecensureerd openbaar zijn gemaakt. Van de 28 besmette mensen die in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam zijn overleden, zijn er drie hoogstwaarschijnlijk overleden aan de Klebsiella-bacterie. Uit onderzoek blijkt dat het bij 14 patiënten hoogst onwaarschijnlijk is dat de bacterie de directe doodsoorzaak is. En bij 10 andere patiënten valt het niet vast te stellen. Tussen september 2010 en juli dit jaar raakten tientallen patiënten in het ziekenhuis besmet. Het kabinet kan niet garanderen dat de bezuinigingen deze kabinetsperiode beperkt blijven tot 18 miljard euro. In de Telegraaf zegt premier Rutte dat hij nieuwe bezuinigingen in de toekomst niet uitsluit. De precieze voorstellen voor de begroting voor volgend jaar worden over twee weken op Prinsjesdag gepresenteerd. Minister De Jager zei onlangs ook al dat nieuwe ingrepen niet zijn uitgesloten. Staatssecretaris Knapen stelt nog eens 10 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Somalië dat geteisterd wordt door hongersnood bedrag komt bovenop de al eerder toegezegde hulp voor de regio van ruim 15 miljoen. Knaap bracht gisteren een bezoek aan de Somalische hoofdstad Mogadishu. en ging onder meer naar een vluchtelingenkamp. Het weer zonnig met temperaturen van 20 graden in het noorden en een graad of 25 in het zuiden. Morgen opnieuw veel zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de langere files in de Randstad. A1 Amsterdam-Amersfoort bij Hoevelaken 4. En de A1 naar Amsterdam tussen Bussum en Muidenberg 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A16 Breda-Rotterdam tussen Dordrecht en Knoppen Ridderkerk 9 kilometer.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 How could make it through another day I need a way To find the truth within me Except the fact that I love you they say It doesn't kill you, makes you stronger I must have the heart of a lion Sifting through love's remains Sometimes I tell another day grande fue la herida, ayer heriste la vida mía.